Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Na een blokkade van 2,5 maand mag er weer wat noodhulp naar Gaza. De Israëlische premier Netanyahu heeft gezegd dat er per direct een basishoeveelheid voedsel wordt toegelaten. Volgens Netanyahu wordt er wel alles aan gedaan om te voorkomen dat het voedsel in handen komt van Hamas. Al sinds maart laat Israël geen eten of andere hulp meer binnen in Gaza. Hulporganisaties zeggen dat de voorraden op zijn en tienduizenden kinderen zijn al ondervoed. De politie heeft tot laat in de avond gezocht in de buurt van het Groningse Finsterwolde naar twee ontvoerde kinderen. De zoekactie naar de jongen van 10 en een meisje van 8 heeft voor zover bekend niks opgeleverd. Ze zijn waarschijnlijk meegenomen door hun vader, een man van 67. De politie heeft zijn naam en foto online gezet. Vanwege de vermissing werd eerder op de dag een Amber Alert uitgegeven voor de kinderen. Ze zijn zaterdagmiddag voor het laatst gezien in het Groningse dorp Beerta in de buurt van Finsterwolde. De presidentsverkiezingen in Roemenië zijn gewonnen door een pro-Europese kandidaat. Nico Jordan komt uit op ruim 54% van de stemmen. En zijn tegenstander, de radicale nationalist George Simeon, op 46%. De twee kandidaten gingen lang nek aan nek, maar uiteindelijk kwam toch de pro-Europese Dan als winnaar uit de bus. Drie Nederlandse topjudoka's zijn geschorst omdat ze fouten hebben gemaakt bij het doorgeven van hun verblijfsplaats. Dat is verplicht voor topsporters, zodat ze onverwachts gecontroleerd kunnen worden op doping. Maar de judoka's Noël van het End, Frank de Wit en Michael Korrel hebben in een jaar tijd drie keer zo'n test gemist of een formulier niet goed ingevuld. Er staat een straf op van maximaal twee jaar. Maar de drie judoka's hebben een schikking getroffen met de Nederlandse dopingautoriteit.